Door de harde wind kregen honderden brandweerlieden de afgelopen dag geen grip op het vuur. Inmiddels is er 10.000 hectare natuurgebied aangetast of vernietigd in Griekenland. De legertop van Oekraïne zegt dat zijn troepen zo'n 1000 vierkante kilometer grondgebied in Rusland hebben bezet. Het is voor het eerst dat er details worden vrijgegeven over de inval in Rusland vorige week. De militaire operatie in de grensregio Koersk is volgens president Zelensky nodig om Oekraïne te beschermen. Het valt niet te controleren of Oekraïne echt duizend vierkante kilometer grond in Rusland in handen heeft. In België zijn de afgelopen avond vijf jongeren zwaar gewond geraakt nadat een auto op hen was ingereden. De jongeren zaten op een pleintje in Zandvliet, net over de grens bij Berg op Zoom. Het zijn vijf jongens tussen de 14 en 25 jaar. De auto reed door de bosjes en botste daarna op het bankje waarop de jongens zaten. De automobilisten raakten zelf licht gewond. politie gaat uit van een ongeluk, maar doet nog onderzoek. Op het Noordzeekanaal zijn de afgelopen avond twee bootjes op elkaar gebotst... ter hoogte van Assendelft. Daarbij zijn meerdere mensen in het water gevallen. In totaal waren er negen opvarenden. De mensen die in het water terechtkwamen zijn er weer uitgehaald en onderzocht door de ambulancedienst. Een van de bootjes is gezonken. De havendienst is daarnaar op zoek met sonarapparatuur. Het weer is een warme nacht. Op veel plekken blijft het minimaal 20 graden. Overdag wordt het in het binnenland ruim 30 graden. In het westen 25 tot 28 graden. Vooral in het oosten kan het lokaal gaan onweren met kans op wateroverlast.